uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama gaat de immigratiewetten aanpassen... en daardoor mogen zo'n 5 miljoen illegalen in Amerika blijven. Het gaat om mensen die minstens vijf jaar in de VS verblijven. Obama wil ze een werkvergunning geven. De Republikeinen zijn daar fel op tegen... maar omdat Obama het per decreet regelt... kan hij het buiten het congres omregelen... In totaal zijn er zo'n 11 miljoen illegale immigranten in Amerika. Ze hebben geen rechten en kunnen geen normale baan krijgen. Jongeren, laagopgeleide en allochtonen hebben het meeste last van nieuw personeel uit Midden- en Oost-Europa. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van minister Ascher. Mensen uit Midden- en Oost-Europa zijn voor bedrijven goedkoper... omdat er voor hen geen pensioen en sociale premies betaald hoeven te worden. In het Zuid-Hollandse Ter Aar is begonnen met het ruimen van 43.000 kippen. Op het pluimveebedrijf is gisteren vogelgriep vastgesteld. Of het om de zeer besmettelijke variant gaat, wordt nog onderzocht. Het bedrijf is afgezet en er is een landelijk vervoersverbod ingesteld. Net als vorige week na de uitbraak in Hekendorp. In Overloon zijn tientallen bewoners van het asielzoekerscentrum naar andere locaties gebracht om te voorkomen dat het opnieuw onrustig wordt. Woensdag was er een massale vechtpartij. Waarom is nog steeds onduidelijk. Vijftien mensen raakten toen licht gewond. Leden van Hamas hebben afgelopen zomer plannen gehad om de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman om het leven te brengen. Dat zeggen de Israëlische veiligheidsdiensten. Het zou een wraakactie zijn geweest voor de aanvallen van Israël op de Gazastrook. Vier mannen uit Bethlehem zijn opgepakt. Het weer, plaatselijk mist, daarna geregeld zon. Vanmiddag kans op lichte regen en het wordt dan 6 tot 9 graden. In het weekend wordt het een stuk zachter, 10 tot 15 graden met regen en af en toe zon.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 Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Hendrikilo Ambacht en knooppunt Ridderkerk, 6 kilometer. En verderop een 3 eh, kilometer bij Rotterdam Centrum. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar staat tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer.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 The smell in the air, November twilight steals across my heart at five o'clock the streets are dark across the empty bed stand in the park, November twilight softly falls again. you could hear a voice if one were calling. Welkom bij Shift en Jess. Mijn naam is Auke Beuving en eh, ja, in deze tijd van het jaar... ik met veel plezier werk naar Zandvoort toegereven. Nog een schitterend. De zon, eh, de, de, de bomen in kleur, geel, rood, bruin. Prachtig was het. En ik dacht, ja, dat geeft meteen aanleiding om eens te kijken... of er wat jazzmuziek over de herfst geschreven is. Nou, volgens mij waren de, de jazzmuzikanten in de herfst zeer creatief... want er is ontzettend veel gemaakt. Dus vandaag gaat het over herfst. Wind, regen, storm en er eh, is heel veel mooie muziek over gemaakt. we zijn begonnen met Julie Londen. Die had ooit een cd beetje Calendar Iedere maand één nummer. En eh, dit was november. November Twilight. Ja, de schemering begint al wat vroeger natuurlijk. En eh, na eh, ja, een beetje easy listening-achtige jazz... komen bij de echte jazzmannen. En dat is natuurlijk Art Farmer en Benny Colson. November Afternoon, The Jazz Dead. Benny Golston, eh, trombonist Tom McIntosh... Eh, pianist Cedar Walton, bassist Tommy Williams... en de drummer Albert Tootie Heat. Ja, dat waren de echte jazzmannen natuurlijk. En ik probeer in deze uitzending de, ja, de instrumentale nummers... een beetje af te wisselen met de vocalen. En de volgende die ik heb klaarstaan is Catherine Russell van de CD... Inside the Heart of Me, November. Kom ze, Catherine Russell. Is bare. I don't care. Though the weather always breaks this heart beyond repair. November was eh, Catherine Russell. Prachtige stem, eh, mooie timing, heldere stem. En eh, ja, zeker de moeite waard November. Nog geen sneeuw, maar gelukkig zon hier in Zandvoort. En dat is ook wel fijn om dat te merken. Dan gaan we verder met eh, Charlie Mariano en uh, Walden. Autumn Dreams van de cd Autumn Dreams. Een cd uit 2003. stormy weather. Eh, gelukkig niet vandaag, maar de eh, schitterende zon en eh, aardige aardig name temperatuur. Dit was Deborah Brown van de cd For the Love of Ivy. Ivy Anderson wordt dan bedoeld. Deborah Brown, volgens mij heeft hij op ieder podium in Nederland wel gestaan. En op deze cd werd ze ook begeleid door Sjoerd Dijkhuizen... Benjamin Herman, Bart van Lier en op drums Erik Ineke. Dus ja, wie, wie kent haar niet, Deborah Brown bekender in eh, het Europa en Thailand dan in de Verenigde Staten, moet ik er wel bij zeggen. Eh, ja, wat eh, mij opviel is dat al die herfstnummers zo vaak op de plaats zijn gezet. Door zoveel verschillende artiesten. Stormy Weather in het tweede uur draai ik nog een uitvoering van Lee Morgan. Totaal anders. Daarom kan het ook natuurlijk. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer Autumn Nocturne. En dat is deze keer gespeeld door Henry Mancini met zijn orkest 1967. Autumn Nocturne. klanken. Harry Machini eh, van zijn cd Harry Machini eh, Big Band Sound of Harry Machini. Een cd, of een LP moet ik zeggen, 67. Eh, lekker ingetogen gespeeld. Straks laat ik nog Koert Edelhaken horen en zijn Big Band. Dat is een ander verhaal. Maar goed, die komt bewaren voor straks. ja, een van de klassieken uit de, de jazzgeschiedenis... is toch wel een cd gemaakt door John Coltrane en Johnny Hartman. Op die cd ja, er staan zes ballades. Onder andere de Autumn Serenade. En eh, ja, die mag toch eigenlijk in geen één jazz eh, jazzcollectie ontbreken. John Coltrane en eh, Johnny Hartman. melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that love listening. muziek van eh, John Coltrane en eh, Johnny Hartman. Eh, ja, hoe heb ik ooit Johnny Hartman ontdekt? Dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Ik was nog wel een liefhebber van thrillers en uh, speurde romans. En ik las ooit, ik denk in de eind 70 jaren... Robert Parker en die schreef allerlei boeken over een detective getiteld met de naam Spencer. En die Spencer had altijd de gewoonte om in zijn auto muziek te draaien van Johnny Hartman. Ik had nog nooit van Johnny Hartman gehoord in die tijd. Toen dacht ik, ik moet toch eens opzoeken wat dat voor muziek is. En sinds die tijd ben ik ook verslingerd geraakt aan eh, Johnny Hartman. Mooie muziek. En ja, dan komen we bij een hele andere figuur in de jazz. Rex Tilsley. En ja, dat is eigenlijk een figuur uit de crime jazz. Dat sluit dan weer aan bij Parker en Spencer. En eh, dat is van de cd Crime Jazz, Rick Tilsey in Action. En dat is een nummer Autumn Colors. En ja, als het over de herfst gaat... dan kan je natuurlijk, niet om de kleuren heen. Geel, oranje, bruin. Alles staat erop natuurlijk. En, en eh, ja, schitterend. Rick Autumn Colors. dan, ja, dan denkt iedereen natuurlijk ook aan de Indian Summer. Eh, New England. Eh, prachtige bossen daar. Zeker in de herfst. Indian Summer, Kreta Matassa van de cd The Smiling Hour cd 2007. that is broken by a word that somebody left unspoken. Australische zitdeel. <clears throat> en uh, ja, Engelsman die zichzelf eh, heeft leren componeren. En ook eh, deze figuur komt uit de Grime Jazz. CD volume 8. deel in action. Dat, ja, Grime Jazz is toch wel een van mijn favoriete dingetjes hoor. Maar we gaan weer over naar echte jazz natuurlijk. En dan denk ik aan de Amerikaanse Stacey Kent. Met haar elegante zangstijl, heldere stem en perfecte techniek... is een van de grote hedendaagse vrouwelijke jazzvocalisten. Staat ook regelmatig op de diverse podia in Europa. En van de cd The Boy Next Door komt het nummer It's Autumn. turned about and made a beeline for the south. My holding you close really is no crime. As the birds, the trees, and old Father Time, it's just to help the mercury climb. pesare. the south. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and old Father Time. It's just to help the mercury climb. La di da. Oh, met uh, It Autumn. Eigenlijk in de herfst word je altijd een beetje sentimenteel. Tenminste, dat heb ik wel. Eh, de dagen worden wat eh, korter. De open haard gaat weer eens een keertje aan. De, er komt een lekker drankje op tafel. Speculaas, pepernoten, alles is er weer. Dus ieder seizoen heeft zijn eigen leuke dingen. En ook de herfst natuurlijk. Eh, ik had u al beloofd dat ik iets van Koert Edelhaken zou, zou draaien. Nou, dat is wat minder sentimenteel. Het is een nummer wat volgens mij wel duizend uitvoeringen kent. Autumn Leaves, Koert Edelhaken en is orkester. Duitse bandleider eh, vanaf de 50 jaar bekend in Duitsland en ook wel in de omgeving. Heeft een hele andere manier van eh, spelen met zijn band. Altijd full power zou ik maar zeggen. Hoewel dit toch wel redelijk meeviel. Eh, ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. Wat mag u het tweede uur verwachten? Ja, een aantal echte jazzmannen en vrouwen natuurlijk. Ik noem bijvoorbeeld Sarah Vaughan, Dorothy Asby, Lou Danielson, Lee Morgan... Maar natuurlijk ook onze Nederlandse Tineke Postma. Eigenlijk weer veel te veel eh, om, eh, mooie muziek. Eh, ik ga nog gaan beginnen met een laatste nummertje...